Twee uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. In de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn bij demonstraties twee mensen doodgeschoten. De regering en de oppositie geven elkaar de schuld van het geweld. In Caracas waren zowel aanhangers als tegenstanders van president Maduro op de been. Toen de twee groepen op elkaar botsten ontstond er chaos. Er werd geschoten en het leger greep in met traangas. Er zijn tientallen gewonden en veel politieauto's en overheidsgebouwen zijn beschadigd. Oppositiegroepen houden al twee weken overal in Venezuela demonstraties tegen de linkse president Maduro. Ze beschuldigen hem ervan dat hij een dictatuur naar Cubaans model wil vestigen. De windstoten en buien hebben in Nederland weinig overlast veroorzaakt. De afgelopen avond waaide het hard uit het zuidwesten en aan zee stond af en toe stormkracht 9. Hier en daar zijn bomen omgewaaid en in het centrum van Delft haalde de brandweer planken van een steiger toen die dreigde om te vallen. De Koninklijke Reddingsmaatschappij uit Katzand ging juist vanwege het onstuimige weer de zee op voor een slecht weeroefening. Engeland ondervond wel veel hinder van de harde wind. De storm ontwortelde vooral in het zuiden van Engeland veel bomen. Er is veel schade aan elektriciteitsdraden en een man werd geëlectrocuteerd toen hij een boom van een elektriciteitskabel wilde halen. Op het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam... is op de derde dag de als eerste gesplaatste speler uitgeschakeld. Zo Wilfried Tsonga verloor in twee sets van de Kroaat Marin Cilic. Titelverdediger Juan Martín del Potro maakte zijn favoriete rol in Ahoy waar. Hij won in twee sets van de Fransman Gael Monfils. Het weer, eerst nog veel wind, kans op zware windstoten. In de loop van de nacht minder wind en de temperatuur daalt dan naar 5 graden... en het wordt wat droger...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 Het album dat heette Girls on Fire en de dame in kwestie Alicia Keys. Maar je hoorde niet een track van dat album Girl on Fire, maar een track van een album dat al eerder is uitgekomen, namelijk in december 2009. The Element of Freedom, Alicia Keys met Try Sleeping with a Broken Heart. Goeienacht allemaal. De varen op Radio 1. Je gaat luisteren naar het muziekprogramma op Radio 1. De nacht klinkt anders. En met deze uitzending erbij zijn er nog zeven te gaan. En dan stopt dit programma. Dan kan het bijgezet worden in het eh, Omroepmuseum. Beeld en geluid en zo. Dus tot die tijd nog even genieten van eh, muziek die je niet eh, overal hoort op de Nederlandse radio. Kan je ook zeggen van een ander programma dat binnenkort gaat verdwijnen. For the Record. In de nacht van zaterdag op zondag op Radio 2 met Mart Smeets, Leeuw Blokhuis. Ook dat moet er eh, heel binnenkort aan gaan geloven. Want eind van de maand is voor hun de laatste uitzending. En zo verdwijnen dan een korte tijd twee uh, muziekprogramma's uit de programmering van de Nederlandse publieke omroep. Het is maar dat je het weet. Goed, laten we ons even bezighouden met de uitzending die uh, vannacht te wachten staat. Je gaat in ieder geval luisteren naar een aantal eh, opnames uit de eigen archieven. Wat ik je nu laat horen, dat is alweer van een hele tijd geleden. Ik neem je namelijk mee naar 1993. Het programma Denk aan Henk met daarin toen een optreden van een Belgisch gezelschap. Eh, je gaat luisteren naar Soul Sister. changes. Yes, I think it's time for me to make some changes. opname historisch archiefmateriaal, kan je wel zeggen. Het komt door het Denk aan Henk-archief 1993. Henk Westbroek, die toen zijn programma had op Radio 3... elke eh, dag tussen 12 en 2 en regelmatig ontving hij daar eh, gasten... die live muziek produceerden, zoals bijvoorbeeld uit België... de op dat moment populaire band Soul Sister. En Soul Sister bestond uit Paul Michiels, die zong... en Jan Leijers, een van de instrumentalisten uit de band. En die Jan Leijers die is eh, in een later stadium bekend en beroemd geworden in Vlaanderen en in Nederland als eh, journalist op de televisie. Heeft eh, niet het afgelopen seizoen, maar het seizoen daarvoor ook zomergasten gepresenteerd. En afgelopen avond is op de VRT op Canvas een nieuwe serie van hem eh, van start gegaan onder de titel Arm en Rijk, waarin hij eh, het verschil onderzoekt tussen rijkdom en armoede in de hele wereld. Heb je die aflevering gemist? Eh, geen nood, want de serie is gemaakt in samenwerking met de VPRO. En de VPRO die gaat hem over enkele weken op de zondagavond uitzenden. Ik denk als uh, Jelle Korsjens <laughs> klaar is met zijn uh, bergen achter Sochi... dat dan deze serie gaat starten. In ieder geval, je hoorde het gezelschap Soul System... met die historische opname met het liedje Changes. and my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Change Turn and face the strain. Change Don't wanna be a richer man. Change it. Turn and face the strain. gonna have to be a different man. change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultation. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to grow up and out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's your shame? You've left us up to our next. said that time may change me, but I can't trace time. David Bowie. 1971, de LP Hunky Dory. Met daarvan het liedje Changes, dat her en der een hit is geweest. Daarvoor had je dus eh, Soul Sister met eh, Jan Leijers als instrumentalist. En die is eh, afgelopen avond dus op de televisie geweest, op het Belgische Canvas. Maar hij was ook nog te zien in levende lijven. En dat gebeurde namelijk in Heerlen in de Parkstad Limburg Theaters. Want Soul Sister, die dus hun bestaan hadden van 1986 tot 1995... die zijn weer bij elkaar en die doen op dit moment een theatertour... in Vlaanderen en Nederland. vanavond werd dus uh, Zuid-Limburg aangedaan. Dit is ook Changes van Fall and What At en Pneu. nacht klinkt anders met Roel Koeners. Scene set, everybody's in place. Two chairs filled, every five gone to waste. A pantsuit girl, give me a nasty gaze. And play it on your own time. I walk through the bandstand, blow my horn. Nobody knows what we're really here for. Let's take it out against them tonight. Hey, play the changes, make the changes. said maybe there's not supposed to be any real joy at all. She sat there with that plaster smile. We sit jiving in a little while. Holding her hair, she joined a single file. Walked on down the hall. I played the changes. I played the changes. Played the changes. Us against them them tonight. zingt en hij speelt piano. Blue Hornsby. Eind jaren 80 bekend geworden, wat heet bekend, beroemd geworden met The Way It Is. En in 1995 maakte hij de LP Hot House. En in dit liedje liet hij zich bijstaan door jazzgitarist Pat Metheny. En dat gebeurde in het nummer The Changes. En deze man werd afgelopen dag 64. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, si può fare. Puoi correre, volare, puoi cantare, puoi gridare, puoi vendere, comprare, puoi rubare, regalare, puoi piangere, ballare, si può fare, si può fare. Puoi prendere o lasciare, puoi volere, puoi lottare amarti, rinunciare, si può fare, si può fare, puoi prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, si può fare, partire, ritornare, puoi tradire, conquistare, puoi dire, puoi negare, puoi giocare, lavorare, odiare, puoi amare, si può fare, si può fare, puoi prendere o lasciare, volere puoi lottare, fermarti e rinunciare, si può fare, si può fare, puoi prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. puoi soffrire, puoi ridere, sognare, puoi cadere, puoi sbagliare e puoi ricominciare, si può fare, si può fare, puoi prendere o lasciare, puoi volere, puoi lottare, fermarti e rinunciare, si può fare, si può fare, puoi prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. fare, si può fare, puoi vendere e comprare, puoi partire e ritornare e poi ricominciare, si può fare, si può fare, puoi correre e volare, si può piangere e ballare, continuare a navigare. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, si può fare, puoi chiedere, trovare, insegnare, raccontare, puoi fingere, mentire, poi distruggere, incendiare e ancora riprovare. Angelo Brandoardi, de Italiaan die afgelopen dag 64 jaar is geworden. Hier met een van zijn successen uit de jaren 90, uit het begin van de jaren 90. Si può fare. Het is een nieuwe band, afkomstig uit de Verenigde Staten. Ze noemen zich Mutual Benefit. van Mutual Benefit, een band uit Amerika... hebben net een nieuw album afgeleverd en dat heet Nieuw Album. Het is zelfs een debuutalbum onder de titel Love's Crushing Diamond. En daarop vind je dan Advanced Falconry. Dat is een single geworden. Je hoort hem net hier bij De Nacht Klinkt Anders, De Vader op Radio 1. Dit is heard you in my heart. you walked out that door, I swore that I didn't care. En Cher, zoals ze klonken eind jaren 80. En toen ging ze op de rocktour met gitaren en zo. De compositie die je hoorde, die werd geschreven door Diana Warren. If I Could Turn Back Time. En Cher die probeert eh, alle aandacht naar zich toe te krijgen via de publiciteit. Dan is Twitter natuurlijk het uitgelezen medium daarvoor heden ten dagen. Eh, ze heeft namelijk via Twitter uitgehaald naar de platenmaatschappij... die zich te weinig hebben ingezet voor de promotie van haar jongste album... onder de titel Closer to the Truth. Het is een disco-album, dus eh, niet iedereen zal ervan gecharmeerd zijn. En ik heb zelf ook het album gehoord en ik moet je eerlijk zeggen eh, ik, ik, word er ook niet echt eh, warm van. Eerder <laughs> koud. En verder heeft ze nog een ander eh, medium aan gesproken... om in de publiciteit te komen, namelijk Facebook. Want wat is er aan de hand? Sochi is op dit moment de plaats die keurig netjes erbij ligt. En een van de ja, dingen die ze doen om de stad er netjes bij te laten liggen... dat is het opruimen van straathonden. En die worden dan afgemaakt. Maar er is een vereniging die opkomt voor die straathonden. En die hebben een eh, asiel ingericht. En Cher heeft via Facebook laten weten dat ze dit sympathieke, eh, eh, sympathieke, deze sympathieke onderneming toch wel ondersteunt. Dat asiel voor straathonden in Sochi. and soul. Nou, dat klinkt wel heel oud. Het zou kunnen zijn uit de jaren 50, het begin van de rock'n'roll periode. Maar dat is het dus niet. Het is hartstikke nieuw. Nick Waterhouse is de naam van de zanger, 27 jaar oud. This is a Game, de titel van die plaat die net van hem is uitgekomen. 1988. Duo Womack en Womack bestaande uit eh, Linda Koek, dochter van eh, Sam... En Cecil Womack, dat was die andere Womack die je hoorde. Cecil Womack, die uh, eh, ruim een jaar geleden in februari op 65-jarige leeftijd is overleden tijdens zijn verblijf in Zuid-Afrika. Womack en Womack, Love is just a ballgame. Hier bij de Vara. De nacht ging het anders. Blondie heeft een uitnodiging gekregen om een optreden te doen... tijdens de Olympische Spelen in Sochi. Maar daar hebben ze vanaf gezien. Deborah Harry heeft laten weten daarvoor geen belangstelling te hebben... vanwege, vanwege de mensenrechten. Oh. ook weer 34 jaar oud. Deze plaat die net hoorde van Deborah Harry met de band Blondie Rapture. Waarin je Deborah Harry zowel zingend kon horen als rappend. En ze komt dus niet naar Sochi toe, want eh, ze vindt de mensenrechten in Rusland maar zo zo. En dus gaat dat optreden al daar niet door. Deze zangeres komt uit Pakistan. Abida Parveen. En je gaat haar beluisteren tot aan het nieuws van drie uur. मैं नारा मस्ताना मैं शोक ये जिंदाना मैं नारा मस्ताना मैं शोक ये जिंदाना Nothing gets me down, oh no. The sun will rise tomorrow. Yesterday is just history. I'm rolling with the flow. मैं तशना कहाँ जाऊँ मैं तशना मैं तशना कहाँ जाऊँ पीकर भी कहाँ जाना मैं नारा मस्ताना मैं शोक ये जिंदाना मैं नारा मस्ताना मैं शोक ये जिंदाना Nothing gets me down, oh no. The sun will rise tomorrow. Yesterday is just history. I'm rolling with the flow. Nothing gets me down, oh no. The sun will rise tomorrow. Yesterday is just history. I'm a rolling with the flow. My soul's in ना कहाँ जाऊं पी कर भी कहाँ जाना मैं नौरो मस्ताना मैं शोक ये जिंदाना मैं नारा मस्ताना मैं शोक ये